is triest om hier te lopen in de regen. Hoe vaak liep ik met jou door deze straat. Jij was toen nog zo jong en zo verlegen. We spraken over trouwen, vroeg of laat je zei dat ik op jou moest blijven. schat is echt te laat. Nu ben jij een vrouw die lacht tegen het leven. Je maakt vrienden die ik onbewust toch haat. Ik zal mezelf dit nooit kunnen vergeven. Het is nu alsof de liefde niet bestaat. Ik hoop dat jij gelooft.